Putten met het NOS-journaal. Oud-werkgeversvoorzitter Chris van Veen is overleden. Als voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW sloot hij in november 1982 bij hem thuis met FNV-voorzitter Wim Kok het akkoord van Wassenaar. Daarin stonden afspraken over loonmatiging en arbeidsduurverkorting. Het akkoord van Wassenaar wordt gezien als een belangrijke oorzaak van het herstel van de Nederlandse economie en het succes van het poldermodel in de jaren 80 en 90. Van Veen was eerder namens de CHU in het kabinet De Jong staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Onder premier Biesheuvel werd hij minister van Onderwijs en Wetenschappen. Chris van Veen is 86 jaar geworden. Minister Van der Hoeven zet het plan door om het verreweg grootste windmolenpark van Nederland mogelijk te maken bij Urk. Ze heeft met de initiatiefnemers overeenstemming bereikt over de financiële voorwaarden. De minister stelt een miljard euro aan subsidies beschikbaar. Het windmolenpark gaat 400.000 huishoudens van stroom voorzien. Van der Hoeven noemt totstandkoming een forse stap in de goede richting... om de doelstellingen van het kabinet over duurzame energie te halen. In Urk is er veel verzet tegen de aanleg. initiatiefnemers hebben inmiddels de aanvragen voor de vergunningen ingediend. In Tsjechië wordt de fluwelen revolutie herdacht. Twintig jaar geleden begon het vreedzame massale protest dat een eind maakte aan het communistische regime. Dat was vlak na de val van de Berlijnse muur. Václav Havel werd de eerste democratisch gekozen president. Er zijn toespraken en concerten en de massale protesten worden nagespeeld. Bij papierfabriek Parenko in Renkum verdwijnen 170 tot 200 van de 430 banen. De meeste via gedwongen ontslagen. De vakbonden hebben ingestemd met een sociaal plan. De ondernemingsraad moet er nog mee akkoord gaan. Parenco stopt met de productie van krantenpapier omdat die markt verzadigd is. De overgebleven werknemers moeten papier voor supermarktfolders gaan maken.